Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal is failliet. Het gaat om het hoofdkantoor en 70 vestigingen. De franchise-vestigingen vallen buiten het faillissement. Alle winkels blijven voorlopig open. In totaal werken bij de Phonehouse ruim 800 mensen. Het bedrijf heeft vooral veel last van concurrentie. Er wordt gekeken of er een doorstart mogelijk is. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam gaat drie mannen vervolgen... vanwege de verspreiding van anti-homo-flyers in Amsterdam vorig jaar oktober. De drie mannen uit Den Haag en Rotterdam wilden met de flyers een discussie losmaken. Er stond op dat homoseksualiteit volgens de heilige boeken van moslims, christenen en joden verboden is... en dat bijna één op de drie homoseksuele ouders hun kind misbruikt. Het drietal wordt vervolgd voor groepsbelediging, aanzetten tot discriminatie... en het verspreiden van discriminerende uitingen. In een woonwijk in Breda is een explosief gevonden. Het explosief zou in een auto liggen of in de buurt van een garage. De politie heeft de straat afgezet. Er is één verdachte opgepakt. De explosieve opruimingsdienst is in Breda voor onderzoek. De Franse autobouwer PSA Peugeot Citroën heeft plannen om Opel en Vauxhall over te nemen. De overnameplannen zijn al in een vergevorderd stadium. Door de brexit en de waardedaling van het Britse pond staan de inkomsten van Opel en Vauxhall onder druk. PSA zou met de overname technologie op het gebied van elektrisch rijden willen kopen. Ook moeten een overname de kosten drukken bij de inkoop van onderdelen. Als de twee autobouwers samengaan wordt de combinatie na Volkswagen de grootste autobouwer in Europa. Met een marktaandeel van rond de 16 procent. Het weer de hele dag volop zon. Het is 5 graden in het noorden en 11 in het zuiden. Morgen wordt het nog wat warmer met 8 graden op de Wadden en maximaal 15 graden in Limburg.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 is in your I will say it once again and somehow try to smile. I know the feeling we're trying to forget, if only for a while. Cause I babe, I love you. Babe, I love you. Ooh, babe. Dit is ZFM. opened up my arms would never reach in time Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl She was with another man. But I won't lose no sleep on that, cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true.